Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse autoriteiten lijken te weten wie de moordenaar van Charlie Kirk is. Bronnen zeggen tegen CBS News dat ze zijn naam weten, maar die is nog niet bekendgemaakt. Ook zou er nog geen arrestatiebevel zijn uitgevaardigd. Gisteren werd al een foto van de verdachte gepubliceerd, ook is het vuurwapen gevonden. Kirk was een conservatieve activist en een vertrouweling van president Trump. Hij werd dinsdag doodgeschoten tijdens een toespraak in de staat Utah. Vermoedelijk zat de schutter op een dak ongeveer 130 meter verderop. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro hoeft niet meteen de gevangenis in. Hij werd gisteravond schuldig bevonden aan een poging tot staatsgreep... en daarna tot ruim 27 jaar cel veroordeeld. Maar hij kan nog in beroep gaan. Dan moet het voltallige Braziliaanse Hoge Rechtshof over zijn zaak oordelen. Nu hebben vijf rechters dat gedaan. Bolsonaro zit nu in huisarrest. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan... toen aanhangers na zijn verkiezingsnederlaag het parlement bestormden. Bij een tuincentrum in Uddel op de Veluwe hebben twee mannen een sauna van 25.000 euro gestolen. Het gebeurde onder de ogen van de medewerkers. Die dachten dat de mannen betaald hadden omdat ze met een bon zwaaiden. De medewerkers hielpen zelfs met inladen. De politie zegt tegen Omroep Gelderland dat de mannen het slim hebben aangepakt. De eigenaar van het tuincentrum in Uddel spreekt van de ideale roof. Het duo reed met de sauna richting Harderwijk en is spoorloos. Het weer. Vannacht vooral buien in het westen en noorden. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met maar weinig zon. En vooral in het noordwesten veel buien. Bij een stevige wind wordt het ongeveer 18 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig. Alleen zondag is het wat langere tijd droog. Aan de temperatuur verandert weinig.